uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou is een flatgebouw beschadigd geraakt door een aanval met een drone. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Dit is de derde droneaanval in Moskou in een week tijd. Hetzelfde gebouw werd zondag ook al geraakt. In de Oekraïnse stad Kharkiv hebben twee drones schade aangericht bij een aanval. Daar viel één gewonde. Alex S. gaat in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het leveren van het zogenoemde middel X... dat gebruikt wordt bij zelfdoding. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. De rechter legde hem 3,5 jaar gevangenisstraf op... omdat voldoende bewezen is dat S. het zelfdodingsmiddel verkocht. Mogelijk aan honderden mensen. In Kenia worden 41 mensen vervolgd voor hun rol in een hongersecte... die zeker 410 mensen het leven kostte. Het gaat om ouders en grootouders van kinderen die omkwamen of verdwenen. Ze worden verdacht van moord of doodslag, kinderverwaarlozing en radicalisering. Na politieonderzoek werd in april duidelijk dat de leider van de secte zijn volgelingen opdracht gaf zich te verhongeren... om zo sneller in de hemel te komen. Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Ruim 600 secteleden worden nog vermist. De Amerikaanse acteur Angus Cloud is op 25-jarige leeftijd overleden. Cloud brak uit het niets door in de populaire tienerserie Euphoria op HBO... in de rol van drugsdealer Ves O'Neill. Een doodsoorzaak wordt niet gegeven... maar Angus Cloud zou recent wel geworsteld hebben met de dood van zijn vader. Euphoria is een van de best bekeken series op HBO na Game of Thrones. Cloud overleed thuis in Oakland, California. Het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij een graad of 15. In de ochtend buien met hagel en onweer. Daarom geldt code geel in het noorden, midden en oosten van het land. Smiddags kan de zon doorbreken tot dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. dummy. You're so funny, leave me in stitches, honey. I command, I pull the switches. Now I relieve his grasp and he itches.